Te winnen in de prijsvraag. De CD-show van de Tros. Een niet geheel ongevaarlijk programma. De CD Hallo, je zit bij de CD-show van de Tros en allereerst even de volgende mededeling. De CD-show is het eerste programma op de Nederlandse radio wat vanavond gaat draaien met nieuwe professionele CD-spelers. Die staan aan de overkant van het glas bij Michiel Richardson. En verder ook maar meteen aan het begin van de uitzending de mededeling over de Madonna-CD's. Ik heb ehm, vanmiddag op de radio ook al gezegd dat er heel wat over te doen is geweest. Ik kreeg de afgelopen dagen twee exemplaren aangeboden en die kwamen niet eens uit Friesland. De een kwam uit een heel andere hoek in Nederland en de andere kwam uit het buitenland. Ik dacht dat die uit Duitsland eh, werd aangeboden. Maar om er nou wat mee te doen vanavond, we hebben besloten dat gewoon niet te doen. Morgen wordt die gewoon gereleased en ja, de lol is er toch al eh, een beetje af, dacht ik zo. Dus geen Madonna vanavond, ook al heb ik hier twee exemplaren liggen. Wat heb ik wel voor je? De nieuwe CD Top 10 van de CD Top 100. En hier zijn de 10 bovenste noteringen. 10 van 11 de collection van Roy Orbison, 9 van 8 Tina Live in Europe van Tina Turner, 8 van 9 Rock Ballads door diverse artiesten, 7 blijft 7 Ancient Hearts van Tonita Tikaram, 6 Stationair Money for Nothing van de Dire Straits 5 blijft 5, de best of Fleetwood Mac. 4 blijft 4, een nieuw Flame van Simply Red. 3 vanaf nummer 2, Mystery Girl van Roy Orbison. Op nummer 2, die komt vanaf nummer 3, de Blues Brothers door diverse artiesten. En de best verkochte cd van Nederland van dit moment is nog steeds Anything For You van Gloria Estefan. We gaan er uiteraard eh, eentje draaien uit de CD Top 10 van deze week. En dat is die van Simply Red. Het heet A New Flame op nummer 4 dus deze week. Hier is het titelstuk. Simply Red was dat van de disc A New Flame. Deze week nummer 4 in... De CD... Top 100. We hebben een hele leuke CD-single voor je. Hij heet 12 Inch Dance Classics Volume 13. Dat is een mondvol. Er staan drie stukken muziek op, totale speelduur 19 minuten en 33 seconden. En wat zo aardig is aan die CD-single is dat Hotshot erop staat van Karen Young, maar wel in de de extended version. En die ga je nu horen. de lange hotshot van Karen Young. Hij staat op volume 13 van de 12-inch Dance Classics. Eens even kijken wat er deze week uitgekomen is op CD Single. Valt eigenlijk toch nog best mee. Je kunt eh, deze week terecht bij de CD-zaak voor de volgende CD-single: 68 Guns van The Alarm, Run to You van Brian Adams, Antisocial van Anthrax, I'll Be There for You van Bon Jovi, Night Tracks van Crazy Head, Turnaround van Dead or Alive. World Outside Your Window van Tanita Tikaram, Mexican Radio van Wall of Voodoo, Fading Away van Will to Power, Save Up All Your Tears van Robin Beck, Bring It Back Again van de Stray Cats, Wasted Country van Galen Dorsey, Kokomo van The Beach Boys, Blow Away van King Swamp en de laatste Into Temptation van Crowded House. Die hebben we vorige week gedraaid in de CD-show. Ja, en dan nu één van de vele CD-primeurs van vanavond. Je gaat luisteren naar het nieuwe album van Andreas Vollenwaarder. Vollenwaarder is een geboren en getogen Zwitser. Uit eh, Zurich komt hij. En muziek kreeg hij met de paplepel ingegoten, want zijn vader Hans Vollenwaarder is een redelijk bekend organist. Die trouwens ook op CD is verschenen, maar dan zit je wel in de klassieke hoek. In 1978 stort Andreas Vollenwaarder zich op de harp. Hij modificeert dat instrument, onder andere met behulp van elektronica, vandaar die aparte klank. Zijn eerste album, Behind the Gardens, etc., die werd goud in West-Duitsland en platina in Zwitserland en in Nederland. En nu dan het nieuwe album van Andreas Vollenwaarder. Het heet Dancing with the Lion. Daarvan hoor je Unto the Burning Circle en daarna Dance of the Masks. Hier is hij voor het eerst op de radio, de nieuwe Andreas Vollenwaarder. 1 minuut voor half tien. Je luistert in hi-fi stereo naar de CD-show van De Tros. Met onze mooi klinkende CD-spelers. Deze week verschenen er twee verzamel-CD's onder de titel The Hit Collection, deel 1 en deel 2. Van deel 1 ga je horen Rory Block met Loving Whiskey en van deel 2 Never Tear Apart van In Excess. The Hit Collection, deel 1 en 2 door diverse artiesten. Well,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 door diverse artiesten. Van deel 1 hoorde je Rory Block en van deel 2 In Excess met Never Tear Us Apart. Het is de hoogste tijd voor een compact disc video. We hebben het weer zo'n kleintje voor je, een 5 inch, gewoon cd-formaat is die dus. En deze week eentje van Curiosity Killed the Cat. De cdv heet Free. Er staan eh, drie audiostukken op, totale speelduur 12 minuten en 40 seconden en één videotrack van precies 4 minuten. Van Curiosity Killed the Cat en Free hoor je het titelstuk. compactdisc video was dit van Curiosity Killed the Cat en heet Free. Meer CDV's bij de Tros. Elke donderdagmorgen om een uur of eh, kwart over elf bij Peter Kamp in de Gouden Uren. En aanstaande dinsdag weer vanaf 6 uur op Nederland 2 in Tros Popformule TV. En dan nu eens even kijken wat er bij de importplatenzaak is uitgekomen op CD-gebied. Valt me nog mee een beetje, want de voorspellingen waren uiterst somber voor eh, vandaag. Bij de importplatenzaken kun je terecht voor de Beach Boys met de Best Of, de Collection van P. Bryson, It All Comes Back van Paul Butterfield, Home Again van Judy Collins, Running for My Life van Judy Collins, I Am Gloria Gaynor van Gloria Gaynor, Mirrors van Sally Oldfield, Win the Record van David Lindley, de Best Of Leo Kotke van Otis Redding, twee titels Dictionary of Soul en Soul Album, van Minnie Whipperton Perfect Angel, van Ringo Star, Star Truck, Star Struck moet ik zeggen. De Best of Nancy Wilson en de laatste Gary Glitter en Starke Zeiten. Nooit geweten dat Gary Glitter in het Duits zong. Dat waren zich de nieuwe releases via de import van deze week. En morgen staan ze weer op pagina 355 van Trostedentekst. De volgende import-CD is die er met opzet uitgelaten. Jan, Steelers Wheel of die is gewoon uit in Nederland? Nee, die was je vergeten. Goed zo. Steelers Wheel dus, van Steelers Wheel. Die is uit via de import en daarvan hoor je Stuck in the Middle with You. En uiteraard Late Again. Hier komt hij.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 can see cd heet Steelers Wheel van Steelers Wheel. Hij is uit via de import. 10 minuten voor 10, we hebben nog een import-CD voor je in het eerste uur van de CD-show. En die is van Ryuichi Sakamoto. Eh, nog niet zo lang geleden hadden we daar een heel speciale box van. Van eh, Sakamoto is een soort, ja, zeg maar, verzamelaar uitgekomen. Die heet Gruppo Musicale. Ehm, het zou eigenlijk een echte verzamelaar zijn als het allemaal stukken waren die al eerder van hem in die versie op de plaat zijn verschenen, maar dat is niet helemaal waar. Sommige heeft hij opnieuw opgenomen. Het ehm, bijzondere aan het album is dat hij eh, muzikaal wordt bijgestaan door wat grootheden zoals David Palmer, Sly Dunbar, David Van Tegum en Lucia Wong. Nogmaals, de titel van de cd Gruppo Musicale en daarvan hoor je eerst Ballet Mechanique, gevolgd door Last Regrets. Uit de import Ryuichi Sakamoto. Yuchi Sakamoto was dat van de import-CD Gruppo Musicale. Je hebt zelf net kunnen horen dat het een vrij gevarieerd album is. ik dacht bij het eerste nummer dat het behang van de muur afkwam, maar hij heeft het net goed gemaakt met Last Regrets. Eh, Snapshots van Jan Hammer. En het toeval wil dat we ook deze week een CD-single kregen van Jan Hammer. Die heet ook eh, Snapshots. Eh, luister eens naar het nummer Too Much to Lose. Snapshots van Jan Hammer. Deze week nieuw op nummer 71 in de CD Top 100. Ik heb hier de nieuwe cd's zoals die zijn uitgebracht deze week door de Nederlandse grammofoonplatenmaatschappijen. Bij CBS The Very Best of Albert Hammond en The Greatest Hits van The Three Degrees. Bij EMI Luke Sharp van Roxette en Time Bomb van Selena. Bij Wea Works van Nick Kershaw, Another Place and Time van Donna Summer, Foundation van Ten City, Absolutely Live van Rod Stewart en Fun, Faith and Fairplay van Big Bamboo en ook nog Flip Flop van Canal Diary. En dan bij BMG, en daar zijn we er weer doorheen, Southern Star van Alabama, K9 Posse van K9 Posse, Soul to Soul van Keep On Moving, en tot besluit, Three Times Dope en Original Styling, dat waren ze, de nieuwe cd's van deze week. Het lijkt wel alsof het eh, nu al tegen de zomer begint te lopen, Jan. Het is uh, niet zoveel als we gewend zijn. De volgende cd die ehm, stond in ons releaseoverzicht van pak een beet twee weken geleden, maar ja, we dachten toen dat hij ook binnen zou komen in Nederland, maar dat was niet waar. Hij was wat verlaat. Ik heb het over Gentle Giant en de cd heet Acquiring the Taste. Gentle Giant is een groep die in 1970 in Glasgow werd opgericht door de drie broers Derek, Ray en Phil Schulman. De muziek die ze maken heeft zowel rock, jazz als klassieke invloeden. Dat laatste komt onder meer door bandlid Carrie Minier, die klassiek geschoold was aan de Royal Academy of Music. In Nederland was Gentle Giant behoorlijk populair, ook dankzij de optredens die hier gegeven werden. Van dit album van Gentle Giant hoor je Rack, gevolgd door Black Cat. En daar hoor je ook echt de kat in. Luister maar, hier komt die Gentle Giant. ships rising up from the sea to the sky crying. Hey, yeah, yeah, hold on. Just one sorry scream and a desperate cry. was made from the deep to the people in comfort and keep. People, the people, and places there never to be seen again, never to be loved, and their last embrace. And the kiss has a soul bitter taste. this way she walks away, and the look in her eye it never ever seems to stay the way she sees. en dat was het ook in de jaren 70, want in die tijd moet je dit album Acquiring the Taste van Gentle Giant plaatsen. Ik had je gewaarschuwd, die kat zou je er aan afhoren. Black Cat heet het laatste stuk. Deze CD is dus net uit. En dan gaan we nu terug naar 1982, naar een van de meest opvallende plaatproducten van Trevor Horn. Ik heb het over de compactdisc van ABC, Martin Fry met ABC en The Lexicon of Love. Het aardige was dat The Look of Love de eerste hit was die ervan afkwam. En op de CD vond je part 1 en part 4. En part 2 en 3 van The Look of Love die kwamen daarna op een 12-inch uit. Een van de volgende hits was eh, Poison Arrow en ook daarvan kwam een remix uit, ook uitsluitend op 12 inch, dus dat materiaal is nooit op CD verschenen. Van de compactdisc van de Lexicon of Love hoor je eerst All of My Heart. En daarna pakken we zo'n 12 inch erbij en hoor je de remix van Poison Arrow. En de uitvoering die je dan hoort heet Theme from the Man Trap. Een heel aparte remix. ABC uit 1982, The Lexicon of Love. Once upon a time when we were friends, I gave you my heart. The story ends. No happy ever after, now we're friends. Wish upon a star if that might help. to say to you, can you keep a secret? Would you know just what to do or where to keep it? Then I say I love you and foul the situation. Hey girl, I thought we were the right combination. 吧。 heel af en toe aan de tikjes horen dat dit een 12-inch was, een remix. van nam die eind vorig jaar op grotendeels in California. Ga er maar eens voor zitten en luister naar A Piece of Time, gevolgd door Earthly Pleasures, de nieuwe Andy Summers. river kwam van de nieuwe compactdisc van Andy Summers, de Golden Wire. Deze week kwamen er weer twee delen uit in de grote Billboard CD-serie. Dat zijn eh, allemaal verzamel-CD's, uiteraard door diverse artiesten. En deze week zijn het de jaren 1971 en 72 die uitgekomen zijn. Van 1971 ehm, hoor je Gypsies, Trams and Thieves van Cher, gevolgd door eh, van 1972 Long Cool Woman van de Hollies. Billboard CD-serie 1971-72. of a traveling show. My mama used to dance for the money they'd throw. Mama would do whatever he could. a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Blue. hear it from the people of the town. They call us But every night all the men would come around and lay their money down. Picked up a boy just south of Mobile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 That's all I want you to know. That I'll never turn my back on you and leave you out there on your own. I could never hide my feelings. I could never let you fall. And I want you to remember.